Jobboot met het NOS-journaal. De rechter kan toekomstige acties van milieuorganisatie Greenpeace tegen Shell niet op voorhand verbieden, mits ze binnen de wettelijke regels blijven. Dat stelt de voorzieningenrechter in Amsterdam. Shell had om een verbod gevraagd. Greenpeace voert campagne tegen olieboringen in het Noordpoolgebied omdat de organisatie vreest voor een milieuramp. Vorige maand voerde Greenpeace actie bij meer dan 70 tankstations van Shell, waardoor tanken urenlang niet mogelijk was. De rechter stelt wel als voorwaarde dat acties bij benzinestations niet langer dan een uur mogen duren. En ook moet duidelijk zijn wat het doel van de actie is. Als Greenpeace niet aan die voorwaarden voldoet, volgt een dwangsom. Een 28-jarige vrouw uit Arnhem die betrokken zou zijn geweest bij de gewelddadige overval in Voorthuizen is voor nog eens drie maanden vastgezet. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Bij de overval begin augustus raakten de bewoners van het huis gewond. Voor de woning werd een van de vermoedelijke overvallers zwaar gewond gevonden. Hij overleed later aan zijn verwondingen. In totaal zijn drie mensen aangehouden in verband met de zaak. Het politieonderzoek naar de overval is nog niet afgerond. Het partijbestuur van GroenLinks noemt het vertrek van Jolande Sap als partijleider in een schriftelijke verklaring onvermijdelijk. Er zou geen weg terug meer zijn geweest na het stuk in NRC Handelsblad van vanmiddag. Daarin stond dat de partijtop het vertrouwen in het leiderschap van Sap verloren had. De jongerenorganisatie van GroenLinks is verbijsterd en vindt dat de partijtop zich moet schamen. Partijleiders van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP spreken lovende woorden over Jolande Sap. VVD-leider Rutte zegt dat hij Sap heeft leren kennen als een moedig en strijdbaar politica. Bij een platinamijn in Zuid-Afrika zijn 12.000 stakende mijnwerkers ontslagen. De directie voert de drie weken durende wilde staking aan als reden voor het ontslag. De Zuid-Afrikaanse mijnsector heeft al maandenlang te maken met grootschalige arbeidsonrust. In totaal doen zo'n 75.000 mijnwerkers mee aan wilde stakingen voor een hoger loon. Het weer vanavond overwegend droog, vannacht op veel plaatsen regen. Morgen eerst bewolkt en regen, in de loop van de dag droog en zonnig.